Mariette Krol met het NOS Journaal. De Nederlandse journaliste Frederike Geerdink zegt dat ze in de Koerdische autonome regio in Irak is meegenomen door de politie. Agenten zouden haar naar de luchthaven van de Iraakse stad Erbil hebben gebracht om haar de regio uit te zetten. Volgens de journalisten zit de Turkse president Erdogan achter haar verwijdering uit Irak. Ze denkt dat ze wordt uitgezet omdat ze persona non grata is. Geerdink schrijft veel over de Koerdische kwestie en werd in 2015 enige tijd in Turkije vastgehouden. De Nederlandse consul-generaal in Erbil heeft contact met de journalisten, zegt Buitenlandse Zaken. Het kabinet denkt erover om miljarden te investeren in drie grote netbeheerders... om iets te doen aan het bijna volle stroomnet. Enexis, Aliander en Stedin zouden het geld moeten gebruiken om hun stroomnetwerken uit te breiden. Zo zit het hoogspanningsnet in Brabant, Limburg en Amsterdam vol en geldt er een stop voor nieuwe bedrijven die een aansluiting willen. Ook kunnen bedrijven en particulieren hun opgewekte stroom van zonnepanelen nu geregeld niet kwijt. Turkije zegt dat Oekraïne en Rusland een akkoord hebben bereikt over het doorlaten van graanschepen in de Zwarte Zee. Rusland wil de schepen laten passeren als Turkije ze samen met de VN controleert. Door de oorlog ligt de graanexport uit Oekraïne al maanden stil. Rusland en Oekraïne hebben zelf nog niets naar buiten gebracht over de uitkomst van het gesprek. En een groep boeren is de afgelopen avond al toeterend op trekkers door Nijmegen en omgeving gereden. Onder meer langs de huizen van burgemeester Bruls en minister Jetten voor Klimaat. De politie was aanwezig om de boeren in de gaten te houden, maar er is niemand opgepakt. En de protesterende boeren zijn zonder problemen weer vertrokken. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 9 tot 12 graden en er is kans op mist. De komende dag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Bij 18 graden op de Wadden tot 26 in Zuid-Limburg.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 Ook ik ken een splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Nu ziet ze de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella. Van Vella, Vella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regendrup als hier op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella mijn umbrella, hela Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn deze. Is de love die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, zet het weer niet mee zit Ik zit mijn hoofd op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je weer terug. Oh Vella, Vella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op up umbrella, ella Open umbrella, ella Open umbrella, ella Hou me niet thuis, mogen weer rood Want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe Heb je problemen met me, van maar die move Die is dit, dus ik kom naar je toe Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels Die moet je niet doen als ik kom in je room Zie me met Jara, Nikki Jamila Hier in mijn room en ze lijken me Jones Ik wil niet stappen, we kennen de slags Ze kennen van Vella Lijken op alles in training, skin, express in mijn bella Ook ik in een splash van Reno, die regen op mijn ambarella Nu zit ze de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella Oh fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella mijn umbrella, ella. Op mijn umbrella, ella. Op mijn umbrella, ella. Op mijn la, ella. Op mijn la, ella. Give me the box so I can blow off the song. MTV, the king with mad magician, aka man, terrorizing the vision. So listen, I'm hard like stones, the hell with Shannon, the cannon.